met het NOS Journaal. In Parijs zijn 23 mensen opgepakt voor overtreding van een demonstratieverbod. 54 mensen hebben een bekeuring gekregen. Enkele honderden mensen waren vanmiddag de straat op gegaan... om te protesteren tegen een optreden van een Congolese artiest. Volgens tegenstanders steunt hij het regime in de Democratische Republiek Congo. Tijdens het protest werd een grote brand gesticht die veel rook veroorzaakte... Het treinstation Gare de Lyon, dat er vlakbij ligt, werd daarom ontruimd. De Amsterdamse vrouw die het coronavirus heeft opgelopen... en in thuisquarantaine zit in Diemen... heeft een partner en drie kinderen die mogelijk ook het virus hebben opgelopen. Ze zijn getest, maar de uitslag daarvan is nog niet bekend. Die komt vanavond laat of morgen. De vrouw is dinsdag ziek geworden en daarna nog op een kinderdagverblijf geweest in Amsterdam-Zuidoost... en op een basisschool in de wijk Eiburg. De vrouw was daar luizenmoeder... Ouders van kinderen daar hebben een brief gekregen... waarin er gevraagd wordt goed op de gezondheid van hun kinderen te letten. En na de eerste dag van de WK Sprint in Hamar... gaat bij de mannen Tatsuya Shinhama aan de leiding. De Japanner werd tweede op de 500 meter en won de 1000 meter. De Canadees Laurent Dubreuil, die de 500 meter verrassend won... staat tweede en titelverdediger Pavel Kulisnikov uit Rusland derde. De Nederlanders speelden een bijrol. Kai Verbij staat zevende Kjeld Nuis negende en Daidainen Tap twaalfde. Bij de vrouwen staat de Japanse Mihi Tagagi bovenaan. Ze won zowel de 500 als de 1000 meter. De Nederlandse vrouwen stelden teleur op de 500 meter... maar deden het goed op de 1000. In het klassement staat Jorien Termors nu vijfde... Jutta Leerdam zesde en Letitia de Jong zevende. Morgen is de tweede en laatste dag van de WK Sprint. Het weer bewolkt, regenachtig en hier en daar ook natte sneeuw.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 Harder, uh, uh, faster, stronger, about that Cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about smiling over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should.